Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof is vandaag niet bij het debat over de lintjesaffaire van minister Faber. Hij laat het over aan de minister zelf, zegt hij. In de Kamer gaat het vandaag over de opstelling van Faber in de discussie... of vrijwilligers die zich hebben ingezet voor vluchtelingen een lintje moeten krijgen. Faber zei eerder niet te willen tekenen voor die lintjes. Gisteravond schreef ze in een brief aan de Kamer dat ze wel 100% achter de handtekeningen van premier Schoof... en minister Uitermark staat voor die lintjes. Rusland wil het leger verder uitbreiden met 160.000 militairen. Het is de grootste mobilisatie in 14 jaar tijd. In de oproep staat dat de mannen die worden opgeroepen niet naar Oekraïne worden gestuurd. Maar feit is wel dat het Russische leger mensen tekort komt aan het front, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is al bekend dat heel veel van die dienstplichtigen na verloop van tijd onder zware druk worden gezet om een contract te tekenen met het leger. En daarin staat dat ze in het leger blijven dienen. In totaal wil president Poetin zo'n 2,5 miljoen militairen aan zich binden. De Verenigde Naties noemen het belachelijk... dat er volgens Israël genoeg eten is in de Gazastrook. De Israëlische organisatie die de voedseltransporten regelt... schreef op social media dat er tijdens het staakt het vuren... ruim 25.000 vrachtwagens Gaza zijn binnengelaten. Volgens de VN moeten 25 bakkerijen in Gaza sluiten... omdat er niet genoeg meel en gas is. En tijdens de Olympische Winterspelen van 2030 wordt er misschien wel geschaatst in Heerenveen. Over vijf jaar vinden de winterspelen plaats in de Franse Alpen, maar daar is geen schaatsbaan. Het Franse organisatiecomité is daarom op zoek naar een geschikte baan en bezocht gisteren Tialf in Heerenveen. Volgens oud-schaatser Verheijen, die in 2026 chef de mission is voor de winterspelen, maakt Tialf een serieuze kans om die schaatswedstrijden te organiseren. Ja, die kans is gewoon reëel. Dus ehm, eh, ze zijn er serieus mee bezig. Ze hebben ook nog andere opties. Eh, maar Tialf is natuurlijk wel eh, het schaarsmekka van de wereld op dit moment. En als ze dat op die manier kunnen neerzetten... en ook als je kijkt naar de duurzaamheidsprincipes... dan, dan zou dat een, iets kunnen zijn waar we in 2030 inderdaad naar Tialf zouden kunnen afreizen. Volgens Verheijen behoren Turijn, Duitsland of toch een nieuwe Franse hal ook nog tot de opties. Krijg je het weer nog. Het wordt een prima lentedag met veel zon... en vanmiddag alleen in het binnenland wat kleine stapelwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 45 kilometer file in onze regio. De langste file staat op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 8 kilometer tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer... met een kwartier vertraging. Verder nog 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... door 4 kilometer file tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart.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 You for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna say, say, ah. If you wanna be my love. You wanna get with me, you gotta listen carefully We got M in the place who likes it in your face You got G like MC who likes it on her Easy V doesn't come for free, she's the real lady And as for me you gotta, you gotta, you gotta, you gotta make stop.